Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Krijgen we ook hier in Nederland de 2G-regel... waarbij je alleen een QR-code krijgt als je bent gevaccineerd of genezen. De Tweede Kamer praat er vandaag over... en het is absoluut niet zeker dat hij erdoor komt. Want de ChristenUnie is tegen. De partij wil dat iedereen een test voor toegang moet doen. Dus ook mensen die zijn ingeënt. Laten we alsjeblieft gaan testen. Is volgens mij veel verstandiger. Laten we voorkomen dat dit verder polariseert. De 1G-maatregel heet dat. Als je in België in de zorg werkt, moet je straks zijn gevaccineerd. Zorgmedewerkers die na 1 april nog niet zijn ingeënt worden ontslagen. Eigenlijk moet je zelfs al op 1 januari een prik hebben gehaald... maar daarna krijgen ongevaccineerden nog drie maanden bedenktijd. In die tijd moeten ze elke werkdag een negatieve test laten zien. In Nederlandse tv-programma's zijn steeds meer vrouwen te zien. Al zijn mannen nog steeds in de meerderheid. 39% van iedereen die in beeld komt is vrouw, heeft het commissariaat voor de media uitgerekend. Vooral in nieuws- en actualiteitenprogramma's staan meer vrouwen voor de camera. Als verslaggever bijvoorbeeld, maar we zien ook meer vrouwelijke politici, woordvoerders en deskundigen. De vrouwen op tv zijn vaak jonger dan de mannen. Het Nederlands elftal gaat zich vanavond proberen te plaatsen voor het WK in Qatar... en moet dat doen zonder de eerste keeper Justin Bijlo. Hij is weggegaan uit het trainingskamp omdat hij niet fit is. Tim Krul heeft daarom supersnel zijn koffer ingepakt. Hij is opgeroepen als vervanger. Nederland heeft vanavond genoeg aan een gelijk spel tegen Noorwegen. De bondscoach gelooft er wel in. Omdat wij eh, op tijd weer de juiste spirit hebben. Dat heb ik gezien eh, in de training. En ehm, omdat we in principe een beter team hebben. De wedstrijd begint om kwart voor negen in een lege kuip. Het weer, is bewolkt en grijs herfst weer vandaag. En het blijft ook kil, 6 tot 8 graden. Morgen meer zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Oost bij Amsterdam door een spoedreparatie bij Zeeburg. Het asfalt wordt daar gerepareerd en daarom is de rechter rijstrook nog dicht. De vertraging is 5 minuten, dat is in noordelijke richting. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je daardoor ook nog 5 minuten tijdverlies voor knooppunt Watergraafsmeer.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 Prik de datum, ik kan passen in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. Oh, We onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven.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 In het Groningse dorp Garrelsweer is vannacht een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 3,2. Over eventuele schade is nog niets bekend. Ondanks beloofde hervormingen is de situatie van arbeidsmigranten in Qatar niet verbeterd. Dat concludeert Amnesty International. Eerder bleek dat migranten die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het WK voetbal... extreem lange werkdagen maken en amper loon krijgen. Kroonprinses Amalia vindt het een eer dat ze later koningin wordt. Ze ziet het niet als een last. Dat staat in het boek van Claudia de Brij over Amalia dat vandaag uitkomt... naar aanleiding van de 18e verjaardag van de kroonprinses op 7 december. Het weer, het is bewolkt, het kan wat motregenen... maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 8 graden.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt rest won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Your story gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come your song together.